Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat toch kijken of mensen met een middeninkomen een extraatje kunnen krijgen. Steeds meer mensen komen door de stijgende prijzen in de betalingsproblemen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen daarom een najaarstoeslag van 500 euro geven. Eigenlijk was Rutte niet van plan om extra geld vrij te maken, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Maar nu moet minister Kaag van Financiën waarschijnlijk toch iets gaan bedenken dat mensen snel kan helpen. Dat extraatje zou betaald kunnen worden doordat de prijzen aan de pomp, maar ook in de supermarkt, omhoog zijn gegaan. En daardoor krijgt de overheid dit jaar meer geld binnen via de BTW dan verwacht. Italië wil strenger toezicht aan het Gardameer. Aanleidingen zijn rellen in het toeristenplaatsje Peschiera. Twee weken geleden hadden zo'n 2000 jongeren afgesproken om daar de boel op zijn kop te zetten. Er werd gevochten, auto's werden vernield en toeristen werden lastiggevallen. toen de jongeren werden weggestuurd naar het station... zou er in de trein ook nog meisjes zijn betast. Voor zover bekend waren er geen Nederlanders bij betrokken. Italiaanse politici zijn bang dat er in andere toeristenplaatsen... meer van dit soort rellen komen. Ze willen dat er meer camera's in treinen komen... zodat de politie op tijd ziet of er railschoppers onderweg zijn. Kim Kardashian heeft een wereldberoemde jurk van Marilyn Monroe kapot gemaakt. Die had ze geleend van een museum en nu blijkt dat de stof is gescheurd, parels loshangen en de rits kapot is. Volgens een Amerikaanse modekenner had het museum de jurk nooit uit mogen lenen. It's unexcusable, it's irreverent, it's disgusting, it's the most vile thing I've ever seen in pop culture. She stole someone's legacy and paraded it around the red carpet at the Met Gala. Ja, volgens hem is er dankzij Kim's ego een stuk van de Amerikaanse modegeschiedenis vernield. De jurk is 5 miljoen dollar waard. Volgens mensen rondom Kim Kardashian was hij al kapot. Het weer, het koelt af naar een graad of 10 vannacht. Morgen nog iets warmer dan vandaag met 21 tot lokaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Technische problemen aan de brug bij de Stevinsluizen. Daardoor viel op de A7 Heerenveen-Hoorn bij doen voor 3 kilometer met 10 minuutjes vertraging.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 mag laten horen en toelichten. Vanavond een herhaling van de uitzending... die we op 20 oktober 2021 hebben uitgezonden. Goedenavond luisteraars, hier zijn we weer met FanFM. En vanavond gaan we met Riek Pimenteel over Frank Sappa praten, luisteren en mooie verhalen horen. Ah, but it's a great time to be alive, ladies and gentlemen, and that's the theme of our program for tonight. it's so fucking great to be alive is what the theme of our show is tonight, boys and girls. And I want to tell you, if there's anybody here who doesn't believe that it is fucking great to be alive, I wish they would go now because this show will bring them down so much. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool got a cheerleader here who Wants to help with my paper Let her do all the work And maybe later I'll rave. her Oh God, I am the American dream I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job then all she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left my dick. I guess I'm still hooked on, but now I choose to. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. Oké luisteraars, oh, nogmaals goedenavond. Uh, bij deze speciale aflevering over Frank Sappen. Welkom Rick. Dankjewel Pim. Vertel eens wat over jezelf en vertel ook natuurlijk meteen wie je hebt meegenomen. Ja. Ja. Eh, nou, ik begin al meteen met wie ik meegenomen heb. Dat is vrouwtje van Tetterode, mijn vriendinnetje. Oké, ja. En dat is eigenlijk het enige meisje die ik ken... die Frank Zappa wel goed vindt. Oh, ja, die moet je koesteren. Ja, precies, precies. Dus, eh, dus zij mag blijven. <laughs> Je zij mag blijven. en eh, ja, ik, ik woon mijn heel even al in Zandvoort. Ja. En... eh. Ik woon ook weer in mijn ouderlijk huis, dus dat is ook wel weer... Uh, oh, dat is zeker leuk. ja. Eh, nou ja, de, hele wereld rondgereisd, maar ik vind nog steeds Zandvoort... Toch wel? Eigenlijk wel het mooiste plekje op aarde. Ja, ja, je bent hier ook geboren in Zandvoort. Je bent een echte Zandvoort. Nou, ik ben uh, officieel in Haarlem geboren, want daar is een ziekenhuis. oh, natuurlijk, ja, dat is logisch. dat dus nou, telt niet mee. In mijn paspoort staat Haarlem. Ah, dat is jammer. Maar ja, goed, helaas pindakaas. ja. Ehm, nou ja, ik ben eigenlijk vanaf mijn tiende of elfde jaar in contact gekomen met, eh, met eh, Frank Zappa. Oké. En dat kwam door mijn eh, ex-zwager. Die was gepraat met mijn zus, Eileen. En die had heel veel LP's. En ik, als ik daar kwam, dan zat ik altijd door die LP's heen te te scrollen en te zoeken en te kijken. Ja, en als ik dan een keer een hoest zag van, nou, dat vind ik wel een mooie hoest, dan zet ik het gewoon op. En er zat dus ook een keer toevallig Frank Zappa bij. Met de LP eh, One Size Fits All. Oh, natuurlijk, ja. Dat is ook een bekende, ja. En eh, dat vond ik zo goed. Ja? Dat ik ben eigenlijk sindsdien... Eh, ja, ben ik sappa. En wanneer was het ongeveer? Hoe oud was je toen? Ik was toen een jaar of 10, 11. Of oh, dus is dat? ja, ongelooflijk. Ja. Redelijk jong. Ja. En het is natuurlijk nou niet echt gangbare muziek. Nee, het is moeilijke muziek, geloof ik dus, ook wel. Eh, maar ja, ik heb ook niet echt een gangbare muzieksmaak. Dus nee? heel, heel, heel, veel <laughs> dingen die ik goed vind, vinden de meeste mensen niet goed. Oké. ja. Maar goed, dat... Eh, ja. en wat vind je goed of Frank Zappa dan? Nou, ik denk gewoon... Ehm, ja, de muziek natuurlijk. Mhm. Maar ook zijn teksten. Hij, eh, wat, wat mij toen, toen ik jong was aansprak, hij had het ook vaak over seks en dingen. Nou, dat was ja. in je puberteit is dat heel interessant. <laughs> ja, zeker. Dus dat vond ik, eh, vond ik leuk. Later ben ik natuurlijk wat meer gaan luisteren. En hij is ook echt heel maatschappijkritisch. Ja. En hij is niet alleen maatschappijkritisch, maar ook naar zijn muzikanten die bij hem in de band spelen. Hij uh, is echt een, een, een leermeester, maar dan wel een hele strenge. Ja. Dus er waren ook heel veel muzikanten die echt wel goed waren... maar die hielden het gewoon niet bij hem vol. Omdat hij was gewoon zo streng. Weet je, ja. drinken, niet aan de drugs. Uh, nee, nee, nee. Moesten eh, eh, acht uur per dag, zeven dagen in de week repeteren. Ja, ja, ja. ja en ja. ja niet iedereen hield dat vol. Maar daardoor wist hij wel echt een, een schare muzikanten om zich heen te... Hele goede muzikanten. Hele goede muzikanten. Echt, echt toppers. Ja. En dat hoor je gewoon terug in de muziek. Ja. ja. En, en, en dat, dat, is, dat vind ik leuk, weet je. En dat is geen toegankelijke muziek, of tenminste niet, niet alles. En, maar het, is, het zit gewoon zo goed in elkaar. Ik vind ja. het gewoon, die man is zo ja. geniaal hij heeft zo ontzaglijk veel muziek gemaakt, hè? Hij heeft ontiegelijk veel. 62 albums las ik na de laatste. Ja, ja, tijdens zijn leven. Er zijn na zijn oh, leven zijn er nog iets van 58 uitgebracht. <laughs> Want er, zijn, hij heeft zo, er is zoveel materiaal, muziek en ook films en, en eh, van alles en nog wat. Ja. Wat in zijn archief eh, ligt. Ja, ik heb ook een beetje zitten zoeken op eh, eh, internet. Maar eh, dit jaar is het 50 jaar geleden dat 200 Motels uitkwam of zo. Ja, ja. ook zo'n ja, mijlpaal, ja. ja. Ja, dat klopt. Het is al meer dan een half eeuw geleden ja, Wanneer is je ongeveer begonnen? Nou, ik denk, ik denk halverwege de jaren 60 zo'n beetje. toch wel, hè? Ja. Zo is zoiets. Dus, dus ja, bijna, hij is bijna 60 jaar hij is alleen helaas in, ik weet even het jaar toen 93 is hij In 93 is hij overleden, een ja. tijd geleden. Ja. Ja, jammer. Dus dat, eh, ik vind het echt een gemis. Ja. Ik ben gelukkig in de goede positie geweest dat ik hem... Eh, twee keer echt Je hebt hem echt twee keer, ja? Kunnen oh, zien. Ik heb hem nooit gezien, nee. Dat doet nog steeds pijn, ja. ja, ja. in de Ahoy in, eh, in Rotterdam. Nou, dat is echt fantastisch. Ja. Echt geweldig. Met Flo en Eddie toen nog? Nou, dat, dat weet ik niet meer. Het was een beetje jazzy of was het meer cabaretsk? Nee, jazzy. Oké, dat, dat zal niet Flow en Eddie zijn. Dat was wel nee. jazzy. Ik denk dat het eh, begin jaren zeventig geweest is. Oh, oké. Dus echt, echt lang geleden hoor. Ja. <laughs> Geeft niet. Nou, eh, weer wat muziek denk ik maar. Hè? Het volgende nummer is van Joe... Nee, even een stapje terug. de eerste, het eerste nummer dat gedraaid was Bobby Brown. Ja. Daar nog iets over vertellen? Nou ja, dat, eh, eh, dat is een redelijk toegankelijk nummer. Ja. Nee, dat is niet meteen dat iedereen zijn radio meteen uitzet. <laughs> Maar het is ook wel weer een nummer. Het klinkt heel vrolijk, maar het is eigenlijk een, een bekritisering over de Amerikanen zelf. Die hebben namelijk het idee dat ze gigantisch eh, superieur zijn boven de wereld. En, en mannen, dus macho maatschappij vrouwen, dat zijn, dat zijn eigenlijk eh, seksobjecten. En ja. geld, daar draait het om. Als je eh, het maakt in het leven, ja, eh, ja. verdient ook geld, dan ben je Kapitalisten, ja. En hij schopt daar eigenlijk gewoon kaart tegenaan. Oké, en daar gaat het nummer over. Ah. Dat was het eerste nummer wat draaide Bobby Brown. Oké. Daar, gaat het eigenlijk over. <laughs> en het volgende nummer, Joe's Garage? Ja, Joe's Garage. Ja, dat is, dat is ook een, een fantasieachtige ja, het, zijn drie LP's. Zo, Je hebt ja. Joe's Garage Act 1, 2 en 3. Ja. Dus het is eigenlijk een soort uh, toneelstuk. Oké. Alleen dan in de muziek. En eh, heel in het kort komt het erop neer dat ook weer een schop tegen de overheid van Amerika... Eh, dat hij zoveel invloed heeft op de mensen, zonder dat ze het in de gaten hebben... dat hij zegt eigenlijk... stel nou dat muziek verboden zou worden ja. Dat zou toch wel heel erg zijn, hè? Maar en, op die LP, dan, eh, als je dus wel muziek maakt... dan word je meteen gearresteerd en dan ga je de gevangenis. Nou, dat is, ja, Dus het enige wat ze nog kunnen doen... is, is in hun hoofd eigenlijk muziek maken. Maar ze hebben in hun herinneringen nog... weet je nog, toen we oh. lekker met de band speelden... en dat is dit nummer wat nu komt, Joe's Garage... dat is gewoon een vriendenclub die bij Joe in de garage lekker aan het jammen zijn. Oh, wat te gek. Ja, leuk ja. ja. Nou, we gaan we gauw luisteren. Hier komt hij. wasn't very large. There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp. With a sign on the front said Fender Champ And a second-hand guitar It was a Stratocaster with a whammy bar We could jam in Joe's garage His mama was screaming, his dad was mad We was playing the same old song in the afternoon And sometimes we would play it all night long was all we knew and easy to, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like. Hey, down in Joe's garage, we didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear, and the same old chord play it again and again and again Cause it sounded good to me One more time We could jam at Joe's garage His mama was screaming Turn it down We were playing the same old song In the afternoon we was pretty good. We talked about keeping the band together and we figured that we should. Cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like... So we picked out a stupid name Had some cards printed up for a couple of bucks And we was on our way to fame Got one chance in life to play a song that goes like... een apart nummer inderdaad. Het, het, ik, het begint mooi, en eh, toegankelijk, maar aan het eind wordt het... Eh, ja, ja, het, is, eh, het, verzandt een beetje, lijkt het. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat, dat, dat, klopt. Het is, in het begin klinkt het heel vrolijk. Du, du, en op een gegeven moment wordt het echt weer sapiaans. <laughs> Sapiaans, ja. ja. Een mooie term, ja. <coughs> nou ja, weet je, er, zijn heel veel mensen die hebben geprobeerd... om toch op een of andere manier Frank Zappa een bepaalde ja, stijl of zo. en nou, in, in, ja, ja. jazz, eh, blues, uh, cabaretachtig, eh, zelfs klassiek. maar er is eigenlijk... Nee. Hij past in geen één hokje. Omdat hij het allemaal gedaan heeft. Hij heeft klassiek heeft hij gedaan, jazz heeft hij gedaan, met hot natuurlijk, cabaret natuurlijk en zo. En, ja. Nou ja, dus, dus hij, is niet, hij is niet te plaatsen in een bepaalde stroming. Ja. Dus eh, ja, ik noem het gewoon Sapiaans. Want er staat niks anders. Er is ook geen enkele <laughs> andere band die ik ken... Nee. die er ook maar een beetje blijkt. Is het een beetje... Eh, eh, probeert je maar dingen uit? Is het een beetje... Nee, wat je zegt, je kan het niet in een bepaalde stijl gieten of zo. Nee, nee, nee. Dus een, een, een, hoop mensen, iedereen wil alles in hokjes plaatsen. En dat is logisch, want dan doet een beetje van oké, het is dat. Ja. ja, dat is bij Frank gewoon niet zo. Maar daar was hij ook dwars van, hè? wars van. In ja, hij wou eh, niet ergens... Eh, nee, hij, hij heeft ook nooit een nummer 1 niet gehad. En volgens mij was hij daar ook niet op uit. Nee, dat was helemaal niet zijn bedoeling. Hij, nee. wilde, hij wilde doen wat, wat hij nou graag wilde. Ja. En, en ja, het, het, was ook een soort workaholic. En ik denk dat hij misschien ook wel eh, redelijk autistisch geweest is. Ja. Want hij was alleen maar muziek. Muziek, en muziek, muziek, op, ja. op, papier, hè. Gewoon, eh, hij, schreef de nootjes. in en dan ging je een keertje kijken wie het kon spelen. En dan ging je kijken, oh, even kijken hoe, of het wel klinkt. Ja, ja. Want componeren vond hij belangrijker dan de teksten of zo, denk ik. Nou, nee? daar, dat, dat, dat verschilt. De ene keer en de andere keer eh, eh, heeft hij hele scherpe teksten. Ja. En de andere keer heeft hij ook heel veel muziek... gewoon eh, instrumentale nummers... Waar, helemaal, waar, helemaal, geen tekst in zit. En die kunnen ook weer heel gecompliceerd zijn. Ja. En sommige zijn heel mellow. Dus ja, er is dus eigenlijk ja, geen pijl op te trekken van... Eh, ja, wel, hoe, ga je Frank Zappa omschrijven? Dat, eh, dat, dat lukt niet. Mensen, wel als een genie, denk ik. Als een nou muzikaal. ja, dat vind, ik. En, en, heel veel met mij, ook, ook een hoop uh, recensisten en, en, en eh, muziekjournalisten... die hebben hem toch wel eh, onder de categorie... een van de beste muzikanten ooit eh, gezet. Weet je, hij is ook een componist, ja. Een paar keer is hij beste gitarist ter wereld geweest. <laughs> ja. ja, daar heb ik ook wat verhalen over gehoord. Is het nou een goede gitarist, ja of nee? Nou ja, hij heeft het zichzelf gewoon geleerd. Hij heeft een ja? les gehad. Oh. Hij, is gewoon, hij, hij, hij, dacht, nou, ik vind het wel leuk zo'n gitaar. En, <laughs> Ik ga eens kijken hoe dat moet. En hij wist niet eens wat een fret was. Oh. Dus hij had geen idee wat hij, hoe hij daar nou... En toen iemand hem uitlegde van ja, maar die fretten, daar kun je... Eh, je, je, met één snaar kun, je, kun je verschillende toonsoorten maken. Dus, oh, <laughs> zo. Ja. En vanaf dat moment is hij gewoon gitaar gespeeld. Het is gewoon een... Ja, eh, oké. Want ik heb gehoord dat hij als drummer is begonnen of zo. Of als, uh, eh, ja, wat was Saxofonist of een blokfluit. Dat, dat, weet ik niet. Ik, ik, eh, ik, ken hem alleen maar als componist en gitarist. Ja, ja, ja. En met een hele schare goede muzikanten. op het <laughs> maar ja, weet je, het leuke is ook... Dat, dat, uh, er, bestaan, er zijn echt twee soorten mensen. Of je vindt Frank Zappa helemaal niks. Ja. Of je vindt het helemaal te gek. Ja, oké, dat kan ik me voorstellen. ja. Er zit eigenlijk niks tussenin. Ik ken niemand die zegt van, nou, ik vind het wel aardig, maar... <laughs> nee, die, Die, die, Dus hopelijk kunnen we vanavond wat mensen overhalen... om toch eens te gaan luisteren en eh, toch gefascineerd en gegrepen te worden door Frank Zappa. Ja, ja, ja. ja, nou dat, dat, dat, zou leuk zijn, hè? want het, moet, moet, je wel liggen. Of smaak valt niet te twisten. Zonder meer, ja. Want we eh. hebben natuurlijk ook samen die, eh, apart weliswaar, die uh, documentaire over Frank Sapper gezien, hè? Van Martin de Winter of zo, nee? Alex, Alex Winter. Alex Winter, ja. Alex Winter. die, was ook onvoorstelbaar goed, ja. Ja, dat is echt, hij, hij, dat is echt een aanrader, ook voor niet-Sapper-fans. Is hij nog terug te kijken? ja, hij staat op NPO Extra of NPO Plus of, NPO 2. Kun je, dan kun je hem terugkijken. Ja, als je betaalt. Hij dan moet je zijn NPO op Nederland. Ja. Maar dan niet 1, 2 of 3, maar op zo'n speciaal ja. kanaal. Ik heb hem in de filmschuur gezien, ja. Groot doek, goed geluid. Dat vond ik erg mooi, ja. ja. ja. Dus het eh, gaat echt over zijn leven. En ook over, maar niet alleen over zijn muziek, maar ook over gewoon... Ja, wat voor figuur het nou eigenlijk was. Ja, klopt. Dat is een hele moeilijke man. En zijn achtergrond, waarom deed hij bepaalde dingen, ja. ja. ja. Nou ja, dat, dat, dat weet je, want eh, eh, hij is natuurlijk gedreven door... door eh, dingen ook eh, uit zijn jeugd, hè, waar hij gewoond heeft. Eh, hij heeft al honderd keer verhuisd. Ja. En, en dat heeft hem gevormd. En door, eigenlijk door die documentaire van Alex Winter... Ja. kwam ik erachter dat heel veel van zijn muziek en zijn teksten... die hebben niet betrekking op iemand anders. Ik dacht altijd, het gaat over iemand. Ja. Maar het gaat puur over, gaat gewoon over hemzelf. Ja, toch wel, ja. ja. Ah, oké, ja. ja. En dat, eh, dus bijvoorbeeld Joke Garage, dan is er een van die mensen daar in die garage of zo, denk je. Ja, ja, dat, nou, ik denk dat Joe's Garage, dat, dat denk ik fantasieverhaal. Ja. Maar in zijn oudere werk, weet je wel, uh, heeft het altijd vaak over Californië en Klopt, ja. bepaalde, bepaalde plaatsen waar die waar die is. Maar ik dacht, nou ja, het gaat over... Dat is ook een verzinsel. Ja. Maar dat zijn allemaal plekken waar hij gewoond heeft. Waar die ja, ouders eh, en ook plekken natuurlijk waar hij op de, tijdens tournees is gekomen. Dat hoor ik ook, oh, wel vaak. Ja, ja, Ook, ja. ook, ja, ja. En het volgende nummer? Cruise Slut? Ja, Cruise Slut. Ja, dat is eigenlijk <laughs> eh, eh, eh, een, beetje de rode draad, denk ik, door Frank Zappa's leven. <laughs> Want hij heeft natuurlijk heel veel getoerd. Ja. En hij was niet vies van, van de dames. En er waren altijd wel groepies ja. dus die, die, die, die, Sushi cream cheese. Nou, bijvoorbeeld. ja. En, en uh, dat, dat, dat is een, rode draad als leven. En dit nummer gaat gewoon over hoe het hoe kroepjes zijn en hoe dat een beetje werkt. En nou. op een hele vrolijke, leuke manier. Kunnen we wat van leren? Was toch ook heel vrolijk? Ja. Dus, uh, nou, ja. is een, eh, ja. Nou, laten we eerst gaan luisteren. Het groupie nummer. Het Hier komt ons groupie nummer. But one night at the social club meeting, Mary didn't show up. She was sucking cock backstage at the armory in order to get a And water, makes its own sauce. So you don't forget, call before midnight tonight. The boys and the crew are just waiting for you. you. I'll buy you a pizza. Of course, I'll introduce you to Warren. The boys in the crew are only waiting for you. Two shrink tubing with a hair dryer. Spot on the bitch for a guy with the wrench and the cruise. you like that? Huh? I told you you'd love it. It's a way of life. Guys in the crew have got a present for you. present for me? just like a in U47. <laughs> ja, je kan ze helemaal meezingen, hoor ik. Hè? <laughs> Nou ja, je hebt er wat vaker gehoord. Een, hoop teksten ken ik inderdaad wel ja? redelijk uit mijn hoofd. <laughs> Ja, ja. maar ik vind de term groovy veel mooier dan een cool slut. Ja. ja, maar dat was natuurlijk om te provoceren. Hè? Ik bedoel, in Amerika is een heel pruits land. Vriend van mij, toen, ik op de Ma we van de MAVO afkwamen... Ja? die moest van zijn ouders minimaal één jaar in Amerika naar high school. Want dat was goed voor zijn opvoeding. Ja. En die, had, die zou bij, bij een familie thuis uh, een, jaar blijven. Ja, klopt. Ja, iemand thuis, ja. ja. En hij had allemaal eh, Frank Zappa LP's bij zich. Oké. Dus toen hij zijn koffer uitpakte en, weet ik wat, en hij wilde Frank Zappa opzetten... nou, dat was echt verboden, dat mocht niet. Dat is not dan? <laughs> Not dan, ik snap haar. Nee, nee, nee, dat is echt zo'n eh, rare... Ja? Maar ja, Sappa die provoceerde echt. Ja, ja. Die probeerde wat los te maken bij mensen. Ja, ja. ja. En, eh, en, eh, en dat lukte hem vaak wel. Toch wel, inderdaad, nou, ja. ja. En, en dit nummer vond ik ook zijn, zijn zangen opvallend. Hij heeft een rustige, mooie, warme stem. Vind je dat ook? Of, ja, ik vind, ik, ik, vind dat hij een hele mooie stem heeft. Ja. En een hele specifieke stem. Want dat je herkent direct... ja, dat is waar. Dat is Frank ja. Zappa. Er is ja. Eh, niks wat erop lijkt ook. Nee. En, eh, en ik vind dat hij eh, een goede stem heeft. Hij, ja, het is geen sopraan of een... Of Nee, hij kan niet hoog of zo, maar dat hoeft nee, niet. Nee, maar, maar, ja. ja. hij heeft gewoon een... een, een, een bewerking. Voor mijn gehoor in ieder geval ligt, hij, ligt hij erg fijn. Ja. Dus en wat me ook opvalt van Frank Zappa... dat hij zo ontzettend veel live LP's heeft gemaakt. Ja. Ongelooflijk, want hij nam alles op blijkbaar op een of andere manier. Hij, hij, hij nam alles wat, wat, wat hij maar speelde, ook in zijn eigen studio. Ja? Hij nam alles op. Alles staat op tape. Ja? Ieder concert, alles werd geregistreerd. Ongelooflijk. Ja, ja. dus eh, daarom is zijn eh, archief ook zo gigantisch groot. Ja, ja ik kan me voorstellen. Het is echt helemaal vol met de duizenden uren en aan muziek en, en films en en teksten en bladmuziek. En, ja. Eh, nou, echt van alles. Het was, een, uh, was echt een workaholic. Ja. ja, ik vind het ook knap dat hij inderdaad gewoon eh, eh, achter zijn bureau zit... gewoon nootjes opschrijft en dan hoort... Blijkbaar, dat denk ik dan, wat hij, wat hij opschrijft. Nou, ja. nou ja, en het leuke is, in het begin dat hij daarmee begon met bladmuziek... want dat heeft hij zichzelf ook aangeleerd. Ja, oké. Ehm, eh, hij, dan schreef je wel wat, maar hij wist eigenlijk niet precies hoe het klonk. Nee, nee. En dan ging je gewoon eh, aan, aan, mensen vragen. kan, kan jij dit spelen? Ja, ja. En dan ging je luisteren of het wat was. Oh, op die manier. <laughs> Zo, zo, het, begon het. Kijk, op knap. een gegeven moment wist hij wel wat hij eh, ja, hoe de aan, zeker, aan muziek echt op papier opschreef. Ja. Maar in het begin dat hij daarmee begon... was het voor hemzelf ook een verrassing eh, wat eruit kwam. <laughs> ja, knap hoor. Nee. Ja, dat is echt, echt, echt, echt Maar dat kan me wel voorstellen voor de, piano. Dat kan je wel voorstellen, maar een gitaar of, of ja, hoe klinkt dat als een drum? Of als een falset of zo? Of als een trompet? Dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Nou ja, hij, heeft, heeft, hele symfonieën eh, geschreven. Eh, voor, voor het London Philharmonic Orchestra. Ja, ongelooflijk. Voor alle instrumenten. Ja? Eh, eh, eh, een soort Beethoven of Mozart eigenlijk. Ja, nou ja, ja, Het was eigenlijk een soort Mozart, alleen dan in, een, in een ander jasje. Ja. <laughs> Geniale gast. En, de en, en tweede vraag is natuurlijk altijd van, vind je het mooi? Want een van zijn laatste werken, mhm. die, die, die die ooit gemaakt heeft, voordat hij helaas overleed... Dat is The Yellow Shark. Daar gaan we later gaan we daar ook nog wel een stukje van horen. Ja, ja. En dat is eigenlijk gewoon puur klassieke muziek voor, voor, voor een, voor een oh, heel okay. orkest. Ah. En eh, ja. ik ben niet zo van de klassieke muziek, dus ik vind die LP... Wat minder, ja. Wat minder. Maar, ja. maar ik, ik, had zoiets voor, voor in deze uitzending, ja, er moet toch ook echt wel een stukje... Ja. Ja. Eh, wat hij gecomponeerd heeft voor een mega... Eh, ja, ook zijn klassieke kant inderdaad. Ja, zijn klassieke kant. Dus die, maar die komt, die komt later. <laughs> Nou, oké. Want het volgende nummer wordt... Eh, broken hearts are for assholes. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, nou ja, het, het leuke is... Ehm, de, dat gaat eigenlijk... gaat het erover dat eh, uiteindelijk zijn we allemaal mensen... en zijn we allemaal hetzelfde. Je kan wel zeggen van, nou ja, maar ik ben beter dan dit. Maar we hebben allemaal een asshole. en, <laughs> en mannen, vrouwen, eh, je kan op <laughs> van, ik, eh, ik er niet. Eh, maar het is gewoon zo. Dus eigenlijk zegt hij ermee van, ja weet je, we kunnen heel... Niemand is hetzelfde. Nee. Maar sommige dingen hebben we allemaal. Dat is een <laughs> asshole. en het is een leuk nummer. Ik vind het een goed nummer. Ja. Nou, hier komt hij. probably likes a lot of misery. But think a while and you will see. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. what you gonna do? Cause you're an asshole. Maybe you think you're a lonely guy. And maybe you think you're too tough to cry. So you went to the grape just to give it a try. And Dagmar no doubt the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life Was his name One, two, three, four The whiskers sticking out from underneath of his pancake maker He was a beautiful lady nearly drove you insane. Let's talk about leather. And so you kissed the little sailor. Tex Abel starring in the latest Shepard production. Sir Richard Humpelo. You sniff the reeking buns of angels. The tail of a demented bread boffer. And acted like it was Cucumber ash fine whole wheat loaf. You were dazzled by the exciting new costume of Coco. Then on Tuesday night, Caesar's back in town. In a way you can't explain. Facing off in the Holtz Barred Tag Team and grudge so match you with, work along with Michael. 379 pounds of Samoan dynamite. Volcanic hell. But you came back on Monday for the gong show. Thursday, two But you forgot what I was saying. Cause you're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole, yes, yes. You're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole. You can't live with what you've been through well, ladies, you can be an asshole too. You might pretend you ain't got one on the bottom of you. But don't fool yourself, girl. It's looking at you. Don't fool yourself, girl. It's winking at you. Don't fool yourself, girl. It's blinking at you. That's why I say, I to ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Cornhole! Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Wristwatch. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Wristwatch. Crisco. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. What? Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Don't pull yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl. It's going right up your... <laughs> Ja, inderdaad. Ja, ja. ja, we hadden het er net over. Er zitten wel uh, best wel tempowisselingen in en stemmingswisselingen in zijn ja. nummers eigenlijk. Ja. Hè? ja. ja, hij heeft... Uh eh, en het is niet alleen binnen een nummer, het is ook vaak eh, binnen LP en ja. tussen LP's. Het, is, het kan allemaal zo verschillend zijn. En inderdaad ook, zoals met dit nummer ook, begint heel heftig en dan heb je weer een rustig stukje. En dan denk je, ja, nou, dat heb Ja. Ja. ja. ja, dat is, dat, tenminste, dan, ik vind het dan interessant. Eh, Klopt, ja. Dat, dan houdt het mijn aandacht. Ja, maar het is geen achtergrondmuziek, hè? Je moet er wel echt bewust naar luisteren, ja. ja. Ja, het is echt wel luistermuziek. Je moet niet eh, tijdens een etentje eh, met kerst uh, nee, vriendschap openzetten. <laughs> Sowieso niet, maar... Ja, want dan komen we ook bij die teksten natuurlijk. Wij als Nederlanders, ja, ik, ik hoor niet altijd 100% precies wat hij zegt of zo hoor. Nee. Dan moet ik echt over de tekst tekstvormen hebben of zo, of een paar keer horen of zo. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook wel een stuk moeilijker om zijn muziek te waarderen, denk dat ik. dat klopt, want het is echt wel moeilijk. En ik heb eh, toen ooit bij mijn e- allereerste concert van Frank Zappa in, eh, in, eh, in Rotterdam... Ja? stond een, een, een jongen op straat tekstboeken te verkopen. Oh, te gek, ja. zelf getypt. Ja? Oh ja? En, en, en steenseltjes, kopietjes gemaakt. Ja. En die heb ik toen gekocht. En eigenlijk daardoor... Kun je een beetje meer aan, ja. Leuker. die teksten een beetje te begrijpen. Want anders is het inderdaad heel moeilijk om te volgen. Ja, ja. En, en als je dan eenmaal inderdaad een klein beetje in de gaten heb waar het over... want er zijn ook heel veel uh, nummers en LP's van Frank Zappa... dat ik echt denk, waar gaat het gaat er godsnaam over? Ja, ja. Nou, je hebt van Just Another Band from L.A. Ja. heb je één nummer, dat, dat eh, beslaat één hele kant van de LP... En dat heet Billy the Mountain. Ja. En dat is een soort avonturenverhaal over een berg met een boom op zijn schouder die door Amerika trekt. Die aan de wandel gaat, ja? Die aan de wandel gaat, ja. maar waar dat nummer nou eigenlijk echt over gaat... ik heb echt geen idee. Geen idee. Ja, misschien een beetje cabaresk of zo. Hij, ja, ja, het is, wel, een beetje een beetje stuk. Cabaresk is het inderdaad. En, uh, maar ja, dat dat zijn van die dingen... Ja. Eh, maar moet er overal wat achter zitten? Kan het dus niet gewoon een leuk nou verhaaltje dus zijn. zijn? is altijd overal wat achter. Sommige ja. zijn ook gewoon, gewoon leuk. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. ja. Want Colin and vegetables, waar we het net over hadden. Ja, ja. ja. Ik kan me ook niks meer voorstellen. Nou eh, dat, er eh, een, een, een, een, groente als je een groente roept, nou, dan, dan, reageren ze wel op jou. Het is leuk om met de groente te praten. <laughs> Ja, nou ja. call any vegetable, ja. <laughs> Pak de telefoon. Ja, call them by name. <laughs> They will, they will respond Ja. nou ja. Is mij nog nooit gelukt, nee. nee, mij ook niet. Maar goed, het is niet allemaal nee, serieus niet, en, en, en, en, Gelukkig eh, niet, En, eh, en protestachtig iets. Het, het is ook gewoon leuke muziek. Ja. Maar hij heeft ook wel last gehad van censuur of zo, hè? Ja, heel erg. Ja. Hij heeft... Eh, en, en dan met name in Amerika... Uh, er waren echt, echt LP's die mochten niet eh, gedraaid worden op de radio. Dat, dat was gewoon echt... Ehm, not done. En, ja, ja, door die teksten. Ja. Door de teksten, omdat die, die waren zo maatschappij kritisch. En of, of het ging over seks, of de Zuid-Afrikaanse worden woorden in. ja, ja. En dat is ook een hartje voor assholes. Nou, mag en, niet. En asshole, als je dat op tv zegt in Amerika, wordt het weggepiept. Ja. Nou ja, de, zo, zo preuts of... Ze, ze in Amerika ja, nog toen steeds. Het Maar hij was juist precies het tegenovergestelde. Ja. Dus er waren heel veel mensen die daartegen ageerden. Ja, ja. ja. En eh, eh, wat ik ook net vertelde, een vriend van mij die heeft eh, een jaar in Amerika gewoond. Ja. toen hij net van de MAVO afkwam, moest hij een naar high school. Die had allemaal LP's meegenomen naar Amerika van Frank Zappa. Om gewoon te draaien, omdat hij het goede muziek vond. Ja. Nou, dat was echt heel, verboden. Mocht niet gedraaid worden. <laughs> niet dat thuis. Dat mocht echt niet. <laughs> dus het is inderdaad eh, eh, soms controversieel. Ja. Maar het is ook gewoon soms gewoon puur alleen maar muziek. Ja, ja. ja, maar ik denk ook niet dat hij het opzoekt of dat hij bewust neerschrijft. Het is gewoon zijn taalgebruik, denk ik. Of dat past in dat nummer. Hij zal niet alleen maar vloeken achter elkaar zetten om het vloeken. Of nee, nee, denk nee, ik. nee, dat denk ik niet. hè? Nee. maar hij neemt in ieder geval geen blad voor de mond. Nee, daarom. Als hij dat, vindt, zegt hij het gewoon. Ook, ja. ook, oh, eh, eh, kijk, hij, heeft ook nog nooit eh, een nummer 1 hier gehad. Nee. Hij heeft, in Amerika heeft hij net hit gehad. Die heet Valley Girl. Die heb ik dan niet in de playlist. Nee, oké. Maar ja, dat is, in Amerika was dat een, een, een bekend nummer. In Nederland heeft hij ooit een keertje in de top 40 gestaan. Ik weet niet eens op welke plek, maar dat was met Dancing Full. Oké, ja. ja, ik kan me eh, nog herinneren, ja. Volgens mij eh, heb ik niet erin gezet. Nee, die heb ik ook uitgelaten. <laughs> Helaas. <laughs> Kunnen maar, luisteraars zelf draaien. Ja. Nou ja, maar het, dus, het is niet alleen maar eh, serieus. Nee, Het is ook heel veel humor. Het is ook eh, heel veel met een knipoog naar van alles nog wat, wat, wat, er, wat er gebeurt in de wereld. Hè. ja. Dus, dus ja, het, is... Want hij heeft natuurlijk ook... Terug, maar soms heel waar. Ja, ja, ja. ja. Eh, maar ja. En is dat ook het volgende nummer? De Inca Roads? Nou ja, Inca Roads, dat is... dat heeft in ieder geval voor mij persoonlijk een beetje geschiedenis. Oké, waarom? Ik heb die, eh, de allereerste LP die ik ooit hoorde van Frank Zappa. Dat was One Size Fits All. Ja, oké. En nummer 1 op die LP is Inca Roads. Oh. En ik heb dus Zappa opgezet bij mijn zwager thuis. Ja. En ik vond het zo goed en ik vind het nog steeds echt serieus een van zijn aller, ah, allerbeste nummers. Dat is eigenlijk het eerste nummer wat je van Frank Zappa ooit hoorde. Het, het eerste nummer wat ik ooit van Frank Zappa gehoord heb. Je Die had me meteen zo te pakken. Dus je gaat ook meezingen straks? Nou, dat is zo'n ingewikkelde tekst. <laughs> die, is, die, die, is echt, ingewikkeld. Waar gaat het over? Inca Roads? Nou ja, ik denk, ik, weet het niet precies... maar ik denk dat het gaat over dat de Inca's eh, in, in, die, in de Andes leefden. Ja, klopt, ja eh, op een of andere manier een eh, soort eh, bewijs of aanwijzingen hebben dat er buitenaards leven is. Oh, oké. Okay. En ja. dat nummer gaat eigenlijk van... is, is er misschien wel ooit een een of ander apparaat geland in de ja, Andes... Tuurlijk. Ja, Bij de inka's, waardoor eigenlijk een hele beschaving ontstaan is. Ja, die, ja, en ik Denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het daar Daarover. Oké. Maar ik vind het gewoon... Een berennummer. Dat is echt een van mijn favoriete eh, nummers. Dus de luisteraars even stil zijn, want we, we gaan nu genieten. Hè? Daar komt hij. the vehicle from someone rather than a vehicle from someone rather than the Indians. Birds on the bill, carve hill. Telefoon hebben we net begrepen. ja. ja. Ja, mooi nummer. Ik begrijp dat je hierdoor gegrepen wordt, Frank Zappa. Ja, ja dat is echt, dat is, is echt Ik, eh, ik had, eh, want Ruth Underwood, dat is de percussioniste van, eh, die heel lang bij Frank Zappa gespeeld heeft. Ja. En onder andere speelt hij echt waanzinnig goed telefoon. En zij speelt dus ook in dit nummer. En ik denk toch op een of andere manier heeft het me zo aangegrepen... Ja Alleen ik wist toen niet dat het een xylofoon heette. <laughs> ik dacht dat, het, eh, dat, dat ze op eh, van die gevulde flessen... Oh, ja. Met stokjes op flessen. Dus ik noem en nou, lijkt wel op. dat zijn Zappa-flessen. <laughs> ik wel dat het een xylofoon was. ja, <laughs> dat nou, is wel een beetje hetzelfde geluid. Dus ja, ik vind het wel logisch. Ja, Dus ik, eh, als, als we draaien, want hij heeft heel veel is zijn nummers ook met telefoon en percussie. Eh, Klopt, ja, heel veel, ja. ja. En eh, ja, ik noem het altijd, je zappaflessen. Ja, ja, ja. Want haar man Ian Underwood heeft ook heel veel bij Frank Zappa gespeeld, hè? Ja, ja. ja. Nou ja, en, en Steve Vai. Ja, aan het eind en George Duke. Ja. Eh, Napoleon Brock Murphy of zo. Ja, Napoleon Murphy Brock. Oh, oh ja, net andersom, ja. ja. En, en Captain Beefheart is trouwens een, een Nederlander. Ja, oké. Die heet Don van Vliet. Don van Vliet, ja. Maar die woont al, uh, weet, ik, lang, in Amerika. En die heeft ook heel lang bij, eh, bij eh, Frank Zappa gespeeld. En onder het synoniem, uh, hoe noem je dat? Onder, Captain Beefheart, ja. Als, ja. als Captain Beefheart. En dat is toch een beetje bekende eh, figuur geworden. Ja, volgens mij heeft hij toch een hoop muzikanten eh, opgeleid... en eh, toch wel een bepaalde richting gegeven. Dus een hoop mensen door hem beïnvloed zijn. Ja, zeker weten. Heel veel. Wat gaan we naar het nieuws doen? Want we hebben nog 10 seconden.